Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Vertraging op Schiphol. De geplande krimp wordt namelijk uitgesteld. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken. Maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, zegt demissionair minister Harbers van Infrastructuur. En daar zijn milieuorganisaties en omwonenden niet blij mee. De omwonenden die wij erover spreken, die hebben heel erg veel last van dat geluid. Dat is ook echt negatief voor hun gezondheid. Dus die zijn ontzettend teleurgesteld eh, dat nu eh, waarschijnlijk eh, de krimp van Schiphol weer een jaar wordt uitgesteld. De vertraging van de krimp komt volgens Harbers door de Europese Commissie... die de plannen voor de krimp nog verder moet bekijken. In Duitsland zijn al zeker een miljoen mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de politieke partij Alternatieve voor Duitsland. De protesten zijn ontstaan na een bijeenkomst waarover massadeportaties werd gesproken... en waar enkele AFD-politici bij aanwezig waren. Je hoort onze correspondent Charlotte Waiers. De AFD wil miljoenen mensen het land uitzetten. En dat zijn er veel meer dan de grofweg 250.000 die geen recht meer hebben om te blijven. Tegelijk zegt de partij dat ze zich aan alle bestaande wetten wil houden. Maar de vraag die steeds meer Duitsers bezighoudt is hoe ver de partij bereid is om te gaan... zodra ze de kans krijgt om die wetten en regels te veranderen. En in Tiel is een zeecontainer vol spullen voor Suriname ingeladen. Dat wordt gedaan door Tielenaar Wil van Ree. 25 jaar geleden ging hij op vakantie naar Suriname en daar zag hij een hoop armoede. Minimaal 80% van de scholen heeft schoolmeubilair. Dat, dat, dat zouden wij al 100 keer weggegooid hebben. Daar zitten kinderen eh, op, op veel kleine stoeltje bij wijze van spreken. Vaak ook om, zitten 40, 45 kinderen in één klas met twee kinderen aan één tafeltje. Dus je hebt eigenlijk ook een verhouding meer stoeltjes nodig. En dan heb ik maar één aspect. Ziekenhuizen die niet kunnen opereren omdat ze basale zaken als verband niet hebben. Ja, dat is, eh, dat is heel triest. Ja, dat heeft hem nooit losgelaten. Sindsdien vult hij zeecontainers vol spullen voor de mensen in Suriname. Zo'n 135 zijn er inmiddels de oceaan overgegaan. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint het in het oosten en zuiden wat mistig. De middag is bewolkt met misschien wat lichte regen. En op de meeste plekken een graad of 8.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 We tried to find what we had. Dear sadness was all we shared. We were scared this affair would leave. Be sad. get on my. it on my own. But I'll be good for me, for at last I see this is.